Eh, na al die jaren, eh, ruim 45 jaar of zo, eh, denk ik. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Wat een plaat nog steeds. God, god. Live ook nog uh, Ilone en 21 Pilots met Stressed Out. Goedenavond, welkom bij het derde uur. En ook met tevens het laatste van Going Underground op het lokale omroep Tot 11 uur vanavond. De beste alternatieve muziek. Ehm, ja, de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, noem het maar op. Ehm, wat waardoor hebben we nog meer? Grunge, new wave, punk. Ehm, alleen metal. Metal moet ik, ja, ik moet nog één metal track eh, draaien. Ja, ik had hier nog klaarstaan. Ik had of, met, of Metallica of... Nee, waarschijnlijk Within Temptation dit keer. Metallica heb ik laatst nog een keer gedraaid. Dus waarschijnlijk iets van Within Temptation nog eh, voor 11 uur. En eh, ja, voor de rest mag jij je muzikale ingeving of aanvulling doorgeven. Eh, goed Nederlands, eh, even nadenken. Eh, dat mag allemaal via 013 524 1344 of facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Moet altijd goed opletten dat ik de goede link zeg. Facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. Ehm, ja, dan nieuwe muziek. Er komen naar vele singles en MPS een, komt er een debuutalbum van Sports Team. Deep Down Happy. Dat gaat uitkomen op 3 april. Afgelopen jaren kwamen er al eh, veel singles en EP's uit van eh, Sports Team. Maar nu is dus eindelijk een eh, debuutplaat. Deep Down Happy werd opgenomen met Burke Reed. Dat is de producer van onder andere Courtney Bennett. En ja, op het album zullen eigenlijk zoveel mogelijk nieuwe tracks staan. Afgelopen tijd gebeurde er al best veel rondom Sportsteam. Speel, band speelde vorig jaar al veel shows in Nederland. En ook dit jaar staan er weer veel shows in het schema. Dus als je het leuk vindt, nou ja, dan kun je bijvoorbeeld naar de Echo, daar staan ze twee keer. Ook festivalshows op Vestrock, Welkom Welcome to the Village, Zwarte Cross en Douwpop. Dus genoeg kans om ze live te zien. En op het eh, nieuwe album Deep Down Happy zullen ook eh, veel nieuwe singles staan. Of in ieder geval de oude singles, maar ook deze nieuwe. Here It Comes Again, The Races, Fishing, Kutcher, die komen er allemaal eh, op te staan. En nou, dus ook nu deze nieuwe single. En die kwam vorige week uit. En die ga ik je laten horen. Nog een keertje, want hij is zo fijn. Nieuwe van Sportsteam en die heet Here's the Thing. Here's the thing. If you smile enough, then everybody smiles. Here's the thing. If you work a little harder, you'll get by. Here's the thing. Or you can trust a man who wears a suit and tie. So just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. If your parents work to earn it, then it's yours. Here's the thing. And if you're barely getting by, then that's your fault. Here's the thing. Everything in life is fair, and that's the rules. It's all just lies, lies, lies, lies. If you just close your eyes, then everything's alright. If you just close your eyes, then everything's alright. Hey, Mara wrote a song. thing. You're worth as much as all the luxury you buy. It's the thing. The love of impatient ones. And if you break your little wing, you'll have to learn it's all just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. Jesus loves you, the football's coming home. Here's the thing. It's just a joke, you know, you'll get laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl. another yellow moon is punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. downtown trends of food for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful. allemaal ehm, mid jaren 80, toen kwam dit uit. Hij was eigenlijk al jaren bezig, maar dit is ook weer zo'n goeie van het een Rain Dogs Downtown Train. voor de nieuwe sportsteam. En uh, Here is the Thing. Die komen dus eh, met een nieuw album. Dat gaat eruit uitkomen op 3 april. En ik zat ook even te kijken of deze eh, gasten met een nieuw album komen. want die hadden een aantal goede singles released. Silver en nou weer deze. Life is a Game of Changing. De DMA's, daar heb ik het over. En ja hoor, 24 april, ik wist het nog helemaal niet, had ik even gemist. Maar dan komt er een nieuw album, The Glow, zo gaat dat heten. Band eh, die uit Australië komt, maar eigenlijk heel veel leent van eh, de Britpop sound. Hè? De Oasis, maar ook de Stone Roses zit er ook wel in. Dit is uh, dus de nieuwe single van die DMA's. Omroep op 105.6 FM in de ether. Digitale radio op Ziggo kanaal 919 en Log TV op Ziggo kanaal 44. ik noem het altijd een beetje de droomvlucht, maar dan met gitaren. Tegenwoordig heeft eigenlijk Floor Jansen met Nightwish eh, die titel overgenomen. Maar eh, ja, Ruim tien jaar geleden was die titel nog voor Within Temptation. Eh, met eh, toen nog Keith Capudo. Tegenwoordig is het Mina Capudo. Eh, want sinds 2011 is zij, hij zij transgender. Zij in dit geval. Ehm, dus Within Temptation en Keith Capudo en What Have You Done. En zij zit ook in... ik, ga, ik zat even te denken welke metalband zat zij dan ook alweer. Dat was, of is nog steeds, Life of agony. Daar zat zij inderdaad eh, in. Eh, toch? Ja, zij dan, hè? Ja. Ehm, en daarvoor de nieuwe zin van de DMA's. Live is a game of changing. Hey, afgelopen vrijdag toen kwamen er weer een hoop albums uit, hè? Zo, de knetter. New Music Friday. Altijd eh, nieuwe platen die er dan eh, uitkomen, traditiegetrouw. En eh, het waren er afgelopen week een hoop. Ik heb ook al een hoop wel beluisterd. Agnes Obel kwam met een nieuwe plaat, maar ook Grimes, Ozzy Osbourne, Young Gun, Silverfox, Klangstof, King Crew. Ehm, komende vrijdag er komt er ook iets heel moois uit. Dan Snaef, oftewel Caribou, die komt dan met zijn nieuwe album Suddenly. Ehm, maar ik wil eigenlijk iets draaien van twee weken terug. Komt op dezelfde dag uit als nou, Tame Impala onder andere. Ehm, en dan gaat het om Tennis. En die heb ik je al eh, een aantal keer voorgeschoteld met hun single Need Your Love. Maar dit staat ook op dat eh, album wat ze hebben uitgebracht. Swimmer, zo heet dat. En dit is daarvan eh, de albumtrack Metro Money 2. bands van alle tijden. Gewoon even een uitspraak die ik er zo uitgooi, uh, want ja, het is ook zo. Je hoort ze nooit, maar dat komt een beetje door eh, ja, die obscure, op dat, dat obscure geluid altijd eh, wat ze hebben. En eh, ja, eigenlijk altijd wel in top 10 lijstjes en zo eh, alle tijden bij uh, recensenten. Maar ja, je hoort het verder helemaal nooit. Maar echt wel een cultstatus deze band. En zoveel ehm, ja, grote alternatieve bands die hier nog door geïnspireerd zijn. En nog steeds ben ik van overtuigd. En ontzettend belangrijk gewoon voor de alternatieve muziek. De Velvet Underground en I'm Waiting for the Man. Draai ik niet zomaar, want Andy Warhol, die de platenhoes ontwerp, ontworp, die is afgelopen zaterdag is alweer 33 jaar geleden dat hij eh, overleed. In 1987 was het al. Maar hij deed nog veel meer. Hij deed ook ze voor eh, Rolling Stones bijvoorbeeld. Ehm, die Sticky Fingers die is ook van hem. Maar ook eh, voor John Lennon, Aretha Franklin. hij heeft een middag gedaan trouwens voor de Rolling Stones. Ook Billy Squire, John Cale om zo maar nog wat even te noemen. Maar dit was wel de bekendste. de Velvet Underground en Nico, daar kwam het vanaf. Uit 1967 toen ook een beetje dat psychedelische geluid opkwam. Sunday Morning stond er ook op. Femme Fatale, Venus in First, Altamores Parties, Heroin. Uh, nou ja, eh, je weet het wel. Eh, I'm Waiting for the Man, een drugs song. Daarvoor een nieuwe zin van, of in ieder geval een nieuwe albumtrack van Tennis, Met For Money 2. Deze gasten die zullen ongetwijfeld binnenkort met nog meer nieuwe materiaal komen. Want ze zijn maar aan het teasen, die gasten, niet normaal. Gorillas, deze is nog samen met Slow Tie en Slaves, Momentary Bliss. momentary bliss. We could do so much better than this. So oh, Rita, oh Rita. Your potential, you lack credentials, and you are special so fucking special. Oh, how you need it. Oh, how you're needing. And you keep squeezing the truth from the middle. You put the seeds, but your arches, they ain't golden. And you was gagging for some gags, and now you're rolling. Bet you shut your trap and keep it hush. I don't On know. note, couple of months made me blush. There's a hole in your pocket, so you cannot find a change. Governor, your mind, you say your pattern. You pull your strings and you jump. hold your mouth and you say. What was scripted the day before it happened? We all give applause when people knock the doors, but on the way out, it did your back in. See, everything in life meant silver and gold. but mine is from metal, get platinum. It makes me sick to think you and I'll be in your skin. It's worth it to think life won't complain. Get your flickers, set them then it pops, and with it's your top, key twist that you deserve. So then it makes me sick. than cake, typical single van Gorilla's Slow Tie and Slaves Momentary Bliss. Altijd in het laatste kwartier van eh, dit programma, Going Underground. Hi, eh, leuk als je er nog bij bent. Ehm, dan eh, draai ik een, eh, een, plaat die ja, een langere afspeelduur heeft dan de gemiddelde radioplaat. Dus in ieder geval langer dan zes minuten. En eh, dat gaat echt van hele obscure dingen die je nooit hoort. Tot nou, toch wel af en toe een, een hit. En dit ja, is eigenlijk wel een classic. Nooit een hit geweest in de top 40 dan. Maar werden wel echt een klassieker. Ehm, want afgelopen maandag toen werd het 45 jaar oud. Het album Physical Gravity van Led Zeppelin. Zesde album was dat. Ehm, dit eh, nummer is toch wel eh, het beroemdste wat erop staat. De, dubbel LP eh, was het overigens. En ehm, ja, eigenlijk dit, dit nummer doen ze volgens mij nou, altijd, dan wel bijna altijd live. Staat ook altijd op heel veel ja, live compilatie, cd's, lp's, et cetera, noem het maar op. En ik, ik durf zelfs te zeggen, moet ik eigenlijk misschien niet hardop doen, ehm, want het is een beetje een onpopulaire mening, maar ik vind deze persoonlijk misschien nog wel beter dan Stairway to Heaven. Ja, gewoon even een uitspraak die ik er zo uitgooi. Uh, eh, Led Zeppelin, 45 jaar oud is het album Physical Graffiti en dit staat erop. Kashmir. straight to en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl Nederlandse band Darling en de, de nieuwe single 10 Dollar Smile. En daarvoor, och man, wat een plaat is dat nog. Wat, spannend blijft die toch na al die jaren. 45 jaar oud dit album. Eh, Physical, Graffiti, Led Zeppelin en Kashmir. Ik heb er nog eentje voor je. Hij eh, ja, werd 71. Hij overleed in 2003. Als hij nog had geleefd, dan zou hij vandaag 88 jaar zijn geworden. Johnny Cash. Dit bracht hij uit, deze 9 Inch Nails cover werd destijds geproduceerd door Rick Rubin. Dus ja, dan weet je eigenlijk hoe het zit. Tot zover Going Underground. Ik spreek je vrijdag weer bij het ook niet op.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 I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start. find a Dit is Lokale Omroep Gorle, De omroep voor Gorle en Riel. Dit is het regionieuws.